Hij deelt op Twitter een filmpje waarop te zien is hoe een man die op de grond ligt met knuppels wordt geslagen, geschopt en door een hond wordt gebeten. Hij noemt het een van de walgelijkste voorbeelden van politiegeweld sinds George Floyd. Volgens de politievakbond heeft de VN-rapporteur wel heel snel zijn conclusie klaar... zonder zelf onderzoek te doen. Dat gaat wat mij betreft veel te snel. En dit is ook heel slecht gevallen bij politiemensen. Ze zijn het zat dat eh, zij voortdurend, eh, wat ze ook doen, het is never goed. En eh, ze hebben zoiets van, ja, wat doet het er eigenlijk toe wat wij nog doen? En ja, dan moeten we nog maar eens nadenken of wij nog wel verder willen met dit werk op deze manier. Twee agenten worden overigens al vervolgd voor de mishandeling. Het aantal coronabesmettingen stijgt, ondanks de lockdown. Het RIVM meldt een toename van ongeveer 35 procent... en dat komt door de verspreiding van de besmettelijkere Omicron-variant. We zien nu eigenlijk eh, de meeste besmettingen bij de jongvolwassenen... zeg maar tussen de 18 en de 30 jaar. Ehm, en dat zijn ook de mensen met de meeste sociale contacten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is Omicron wel minder ziekmakend. Er is een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de moord op een vrouw in Wassenaar. Personeel van een Van der Valk hotel vond de overleden vrouw gisteren in een hotelkamer. De verdachte is opgepakt op Schiphol. En tennisser Novak Djokovic mag toch meedoen aan de Australian Open. Hij heeft een uitzondering gekregen op de vaccinatieplicht. De tennissers moeten gevaccineerd zijn om mee te doen. Djokovic wilde niet bekendmaken of hij de prikken heeft gehad... maar hij mag dus toch meedoen, zegt tenniscommentator Mark Brasser. Het is de titelverdediger, het is de nummer 1 van de wereld. En dan krijg je een beetje het idee dat er voor hem een uitzonderingspositie wordt gemaakt. Het weer nog. Vannacht wordt het droog en koelt het af naar temperaturen dicht bij het vriespunt. Morgen een mix van zon, wolken en buien. Het, wordt wel, het gaat wel steeds harder waaien. Het wordt een graad of zes. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 ZFM. warmest season of the year is here again could always be a holiday, just a holiday. And don't, don't forget, forget the, love the love under the Christmas tree. Tonight, Tonight. put love, love under the tree. forget, forget the, love the love under the Christmas tree.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 Dat komt neer op een derde van alle volwassenen. Het aantal opnamen in een ziekenhuis als gevolg van besmetting met corona daalt nog steeds. Op verpleegafdelingen nam het af met bijna 10%, op de intensive cares met ruim 16%. Het aantal positieve tests is toegenomen met zo'n 35% ten opzichte van een week geleden tot 113.500. Dat wordt beschouwd als een gevolg van de grotere besmettelijkheid van het Omicron-virus. De politie heeft een man opgepakt in verband met de dood van een vrouw in een hotel in Wassenaar. De man werd opgepakt op Schiphol. Volgens Volgens de politie heeft het er alle schijn van dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Het weer, morgen wolken, zon, buien, kans op hagel en natte sneeuw, veel wind en 6 graden. got a better time find a deeper love. The kind that only comes from high. the sky allemaal fijne dagen en een